Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Getupeerden van de toeslagenaffaire hoeven schulden die ze hebben bij de overheid niet meer te betalen. De regeling zorgt ervoor dat ze een groot deel van het geld dat ze van de overheid krijgen... niet meteen weer kwijt zijn aan schuldeisers. Deze advocaat, die honderden gedupeerden bijstaat... hoopt dat er meer partijen mee gaan werken en de schuld intrekken. Banken, woningcorporaties, in hoeverre worden ze gedwongen om mee te werken? En wat is de restschuld als die er is, als er geen afspraak wordt gemaakt? Dus nog heel veel onzekerheid. Maar ook je eigen familie, worden die, ook, eh, eh, worden die schulden ook terugbetaald? Of vrienden? Eh, er moet nog het een en ander uitgezocht worden. Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling dat de ouders de 30.000 euro die ze krijgen vrij kunnen besteden. Tientallen mensen hebben een klacht ingediend tegen de Limburgse arts... die gisteren dit live op tv zei tijdens de coronabetoging in Amsterdam. Het leven wordt platgelegd. En als er nu iets aan de hand was... in maart toen hadden we corona, maar nu is er geen corona. Maar er zijn veel mensen ziek, er liggen veel mensen op de IC. Och man, laat je eh, niks wijs maken. Er ligt niemand op de IC. De, artsen die, die faken alles. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is boos. Noemt de uitspraken schadelijk, kwetsend en respectloos naar zorgmensen de inspectie kijkt of er maatregelen genomen moeten worden. Geen hond of konijn, maar een perenboom adopteren. Miranda uit het Zeeuwse dorp Baarland is op zoek naar liefhebbers die het wel zien zitten... om een van haar 200 perenbomen toe te eigenen. De eerste perenboomouders hebben al aangeklopt. Nou, best wel heel veel mensen die het eh, erg leuk vinden. En nou hebben gezegd van, goh, ik zou graag die en die boom ongeveer aan die kant willen hebben. Eh, dus eh, dat loopt. Miranda ziet het niet zitten om al de peren zelf te plukken en kwam daardoor op dit idee. Ze is niet bang voor rare snuiters die in haar boomgaard gaan rondlopen. Ja, vreemde mensen. Ja, die zijn er in principe wanneer jij er ook bent. En ik ga ervan uit dat mensen geen dingen kapot gaan maken. En ik wil juist dat mensen ervan kunnen genieten. Het kost 60 euro per jaar om een van de bomen te adopteren. En dan krijg je naast de peren ook nog eens twee keer per jaar een picknick.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 No need to worry believe, if you believe, if you believe. the check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself.